Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In de Mies Bouwman, de koningin van de Nederlandse televisie, noemt onder andere premier Rutte haar. Presentator en producent Han Pekel zegt dat ze de Nederlandse televisie samen met haar man Leen Timp volwassen heeft gemaakt. En cabaretier Freek de Jonge, die met Mies Bouwman bevriend was, noemt haar een geweldige moeder voor haar kinderen en ook een beetje voor het hele volk. Mies Bouwman presenteerde in de jaren 60 onder meer het eerste, de eerste grote goede doelenactie Open het Dorp. Ze overleed thuis in het bijzijn van haar kinderen. Mies Bouwman is 88 jaar geworden. Een 48-jarige fruithandelaar uit Apeldoorn moet vier jaar de cel in, onder meer omdat hij bijna 5 miljoen euro heeft witgewassen. Het geld zou afkomstig zijn van cocaïnehandel. De man liep een paar jaar geleden tegen de lamp omdat hij in een bedrijfshal bijna 190 kilo cocaïne had liggen. Dat was verborgen in een container met ananassen. Of het geld uit de cocaïnehandel afkomstig was is niet bewezen, maar de rechter is ervan overtuigd dat het crimineel geld is. Hij waste het geld via zijn bedrijf wit met onder meer valse facturen. En de vanochtend ontvoerde baby Hanna werd vorig jaar uit huis geplaatst omdat er vermoedens waren van mishandeling. In oktober constateerden artsen twee gebroken ribben, letsel aan een voet en blauwe plekken. Haar ouders werden aangehouden voor mishandeling, maar ontkennen. De zes maanden oude Hanna werd vanochtend op een parkeerplaats in het Brabantse Eersel ontvoerd. De politie gaat ervan uit dat ze is meegenomen door haar biologische ouders. Voor het kind is een Amber Alert uitgegaan omdat ze mogelijk in gevaar is. Het weer. Vanavond en vannacht valt vooral het uiterste noorden een enkele sneeuwbui. De temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden. Morgen zon en wolkenvelden bij temperaturen net onder het vriespunt. De kans op enkele sneeuwbuien blijft aanwezig, vooral in het uiterste noorden. Vanaf vrijdag warmt het langzaam op. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad is de A27 Utrecht-Almere dicht tussen Almere-Hout en het knooppunt Almere door een vrachtwagenbrand. Verkeer van Utrecht naar Almere rijdt eh, om via de A1 en de A6.